Intussen wordt in Japan met spanning uitgezien naar het installeren van een nieuwe elektriciteitsleiding naar de getroffen kerncentrale. Als er weer stroom beschikbaar is, kunnen de waterpompen voor het koelsysteem weer gaan draaien. En dat is van belang om grotere problemen met de reactoren te voorkomen. Politieagenten van de EU hebben in Kosovo negen verdachten van oorlogsmisdaden gearresteerd. De negen zouden zich in de oorlog met Servië eind jaren 90 schuldig hebben gemaakt aan moord en marteling. Onder de arrestanten is een politiechef. Alle negen waren aangesloten bij het UCK, het Kosovaarse leger dat vocht tegen de Serviërs, die weigerden mee te werken aan de onafhankelijkheid van Kosovo. De Servische provincie riep uiteindelijk in 2008 de onafhankelijkheid uit. Die status is erkend door de meeste EU-landen en de Verenigde Staten. In Damascus is afgelopen dag voor de tweede dag op rij gedemonstreerd. De BBC meldt dat ongeveer 150 mensen in de Syrische hoofdstad betoogden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij eisten de vrijlating van politieke gevangenen. Net als een dag eerder sloeg de politie de betoging uiteen. Zeker 35 mensen werden volgens de BBC opgepakt. Onder de arrestanten is volgens getuigen ook een prominente mensenrechtenactiviste.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 rising.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 passion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 tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher. www.zfmzandvoort.nl I never dreamed that I ritme van Zandvoort. ZFM. I said 12.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 他。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 106.9 thinking is a prison. Got to break on now, breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. Breaking out, cause